Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Marian Koekoek met het NOS Journaal. In Noord-Brabant en Limburg is een criminele organisatie van tuinders opgerold. Negen mensen zijn aangehouden voor witwassen, valsheid in geschriften en deelname aan een criminele organisatie. Ze worden ervan verdacht dat ze een schijnconstructie hebben gebruikt, waardoor hun oogst buiten het zicht van de fiscus bleef. Een buitenlandse bemiddelaar wordt gezien als de hoofdverdachte. De tuinders kweken onder meer aardbeien, frambozen, asperges en champignons. De fiscus kwam, fiscus kwam hen op het spoor doordat ze in auto's met een Luxemburgs kenteken reden. Bij huiszoekingen zijn onder meer computers, auto's en een vliegtuig in beslag genomen. Aan de actie deden 225 opsporingsambtenaren mee. Ook in verschillende andere landen zijn geld en papieren in beslag genomen. Piraten hebben in de zuidelijke Rode Zee een tanker met 18 bemanningsleden gekaapt. Het schip, geladen met smeerolie, voer dus door de zeeengte tussen de Rode Zee en de Golf van Aden toen de piraten het vuur openden. Kort nadat de bemanning melding maakte van de beschieting ging het contact verloren. Gisteren werd bevestigd dat het schip gekaapt is. Piraten maken de wateren rond Somalië nog steeds onveilig. Op dit moment houden ze ruim 10 schepen en zo'n 200 bemanningsleden vast. De dierenbescherming in Zuid-Afrika heeft bij een traditionele genezer een python in beslag genomen die de uitslagen bij het WK zou kunnen beïnvloeden. Het dier dat 2010 werd genoemd was speciaal voor het WK vanuit KwaZulu-Natal naar Kaapstad gebracht. Als voetbalfans de medicijnman geld betaalde, zou de Burmeese rotspython via contact met de voorouders de uitslag kunnen bepalen. Volgens de dierenbescherming was de python onder voet uitgedroogd en had hij infecties aan zijn bek. Medicijnmannen of sangoma's gebruiken meestal gedroogde lichaamsdelen van dieren voor het bereiden van drankjes en smeersels. Dan nog het weer, vannacht helder en droog bij 10 graden. Overdag wisselend bewolkt en wat zon, ochtends lokaal een bui. Het wordt 19 tot 24 graden.